Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse president verklaring laten weten dat de overwinning van zijn AK-partij een duidelijk signaal is aan de PKK. De kiezers hebben met de uitslag laten weten dat geweld, bedreigingen en bloedvergieten strijdig zijn met de principes van een democratische rechtsstaat, schrijft de president. Volgens de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen behaalde de AK-partij van Erdogan tegen de verwachting in 49% van de stemmen. In het hele land geldt sinds gisteravond code geel vanwege de mist. Het zicht is soms minder dan 50 meter. De VVD waarschuwt voor een drukke ochtendspits, vooral omdat in het zuiden ook de schoolvakanties zijn afgelopen. Wat ook nog eens tot extra drukte kan leiden. Ook op Schiphol leidt de mist tot problemen. Er kunnen minder vluchten landen en vertrekken. Matching of de studiekeuzecheck lijkt door universiteiten gebruikt te worden als middel om studenten af te wijzen. Dat schrijft de Keuzegids Universiteiten 2016. De studiekeuzecheck is bedoeld om studenten onderbouwde studiekeuze te laten maken, maar het heeft er alle schijn van dat universiteiten de check gebruiken om studenten te selecteren. Volgens de Keuzegids is dat niet toegestaan. Nederlandse mannen zijn iets gelukkiger dan vrouwen. 68% van de Nederlandse mannen zegt altijd of bijna altijd gelukkig te zijn tegenover 64% van de vrouwen. Vrouwen vinden de dingen die ze doen wel veel vaker zinvol dan mannen. 91% tegenover 87% blijkt uit cijfers van het CBS. Het bureau heeft voor het eerst een omvangrijk onderzoek gedaan naar het geluk van Nederlanders. De Kansas City Royals hebben de World Series gewonnen. De honkballers versloegen in New York de Mets met 7-2 in de vijfde wedstrijd. In de negende inning was het 2-2. De Royals sloegen toe in de verlenging. Daarmee wint Kansas de World Series met 4-1. Het is de eerste titel voor de City Royals sinds 1985. Het weer, de mist houdt in de ochtend lang stand, maar vanuit het zuiden breekt wel op steeds meer plaatsen de zon door. In het noorden blijft het grijs, met een temperatuur van 10 graden. In het zuiden wordt het 14 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor en daardoor zijn veel spitstroken vanochtend niet open en daardoor weer meer en langere files. Op de A6 richting Muiden bij Almere Stad West 6 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Zaandijk 15 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein 8 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Zuid 3 kilometer. A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 4 kilometer.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 street. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flag.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 www.zfmzandvoort.nl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 Oh.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 just hold. 忘了。 After I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still, I'm lying to my girl, I do it. And then I lie.